Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een hoofdconducteur van de NS is vannacht zwaar mishandeld in een trein op het station van Hoofddorp. De vrouw heeft diverse breuken in haar gezicht opgelopen en kan zich van de mishandeling niets meer herinneren. De conducteur weet alleen nog dat ze in de eerste klas een lastige reiziger tegenkwam die de trein niet uit wilde. De politie heeft een man van 26 aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij iets met de mishandeling te maken heeft. Het incident is voor de NS en de vakbonden aanleiding voor een noodkreet aan de politiek. Ze willen overleggen over extra maatregelen om agressie in de trein te beteugelen. Het OM eist celstraffen van 16 en 14 jaar tegen het gangsterduo dat vorig jaar een reeks gewelddadige inbraken pleegde. De officier van justitie benadrukte dat Antonio Marcus van der P. en Enise B. doelbewust en koelbloedig te werk gingen. Het OM sprak in zijn eis van ernstige en grove schendingen van de rechtsorde. Het duo sloeg vorig jaar toe in Echte, Meppel, Lage Mierde en twee keer in Enschede. Kort daarna werden ze in Duitsland opgepakt. Minister Kamp ziet niets in plannen van de Europese Commissie om gezamenlijk gas in te kopen. Daarover was gisteren overleg in Brussel. Volgens de Commissie komen de EU-landen sterker te staan ten opzichte van Rusland als ze samen optrekken. Kamp zegt dat Europa niet over de energiemarkt moet gaan. Hij vindt dat er geen sprake is van marktwerking als de Europese Commissie de gasinkoop organiseert. De minister heeft er geen bezwaar tegen dat landen er zelf voor kiezen om samen met het Russische bedrijf Gazprom te onderhandelen als de commissie daarachter staat. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later vanuit het westen zon bij een graad of 9. Morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden, zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Naarden, 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Zaandam 2 kilometer.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 The ride or die. That's why I put it down for the West Side. oh, no. we were 40s out the liquor store. Oh, no. Mama started tripping, so it's time to go. Mob to the park with the locusts.